van 3 uur. Mark gaan met mensen die ouder zijn dan 27 en een aanvraag doen om bijstand. Volgens de participatiewet moeten verzoeken om bijstand van 27-plussers meteen worden behandeld. Maar uit meldingen bij de ombudsman blijkt dat niet alle gemeenten de wet op die manier hanteren. Sinds 2012 geldt voor bijstandsaanvragers onder de 27 een sollicitatieverplichting van vier weken. De brand die gisteren uitbrak bij een recyclingbedrijf in Zomere woedt nog steeds. Buurtbewoners wordt ook geadviseerd vandaag de ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer denkt dat het nog dagen duurt om het vuur te doven. De brand brak zaterdagnacht uit in een stapel autobanden. Volgens Omroep Brabant was de gemeente Zomeren al in gesprek met het bedrijf om de banden te laten verplaatsen. Omwonenden zouden zich al langer zorgen hebben gemaakt over de stapel autobanden. De man uit Koudekerk aan den Rijn die verdacht wordt van misbruik van de 13-jarige Lisa... is veroordeeld tot drie jaar cel en tbs met dwangverpleging. De eis was zeven jaar. De veroordeelde Danny D. had Lisa benaderd op internet. Hij lokte Lisa vorig jaar weg van een bungalowpark in Gelderland... en nam haar mee naar Koudekerk. Na vijf dagen werd ze teruggevonden. De straf viel lager uit dan de eis... omdat verkrachting volgens de rechter niet is bewezen. Rusland ontkent dat het iets te maken heeft met plannen om de premier van Montenegro te vermoorden. Het Openbaar Ministerie van Montenegro maakte gisteren bekend dat twee Russen van plan waren om op de verkiezingsdag in Montenegro de pro-westerse premier Djukanovic te vermoorden. Ze zouden zo proberen te voorkomen dat het land lid wordt van de NAVO. Drie weken geleden werden op de verkiezingsdag zo'n twintig burgers opgepakt. Sommige van hen vochten in het oosten van Oekraïne aan de kant van pro-Russische rebellen. Het weer af en toe zon en langs de kust een winterse bui tot 4 tot 7 graden. Vannacht opklaringen waarbij het een paar graden kan vriezen. Morgen begint met mist, later schijnt de zon en valt alleen langs de kust nog een winterse bui. Dit was het NLV. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.